Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese leiders hebben gereageerd op de aanslag op de luchthaven van Istanbul. EU-president Tusk zei, in dit soort tijden moeten we verenigd zijn. Hij gaf daarmee gehoor aan een oproep van de Turkse president Erdogan. Die hoopt dat in reactie op de aanslag de strijd tegen terreur gezamenlijk wordt aangepakt. President Hollande en bondskanselier Merkel zijn het daarmee eens. Eerder sprak Erdogan met president Poetin over de aanslag. Ze spraken af hun relatie te verbeteren en binnenkort te praten over de aanpak van terrorisme. Bij de aanslag op de luchthaven Atatürk in Istanbul kwamen 41 mensen om het leven. Onder hen zijn 13 buitenlanders, voor zover bekend geen Nederlanders. Er liggen nog 130 mensen in het ziekenhuis. De autoriteit Financiële Markten, de AFM, heeft fouten gemaakt bij de aanpak van rentederivaten. Deze complexe financiële producten werden lange tijd onderschat. Bedrijven leden verliezen door de derivaten en de AFM keurde compensatie daarvan door banken een tijd goed. Totdat de AFM in december die goedkeuring opeens introk en de zaak liet onderzoeken. De gemeente Alfa aan de Rijn gaat van nu af een grotere rol spelen bij de veiligheid van bouwprojecten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam vanmorgen met harde conclusies over het hijskraanongeluk in Alphen. Twee hijskranen en een brug kwamen op huizen en winkels terecht. Volgens de Onderzoeksraad werden de werkzaamheden te veel als een routineklus gezien en hield niemand rekening met de risico's, ook de gemeente niet. Het gaat nog niet beter met de mosselen uit de Oosterschelde. Gisteren is opnieuw het gif tetrodoxine gevonden. Sinds afgelopen weekende geldt er een vis- en handelsverbod voor schelpdieren in een deel van de Oosterschelde. De Voedsel- en Warenautoriteit benadrukt dat de oesters en mosselen in winkels en restaurants wel veilig zijn. Die zijn getest. Het weer tegen de avond opnieuw regen. Ook morgen eerst regen, pas tegen de avond in het westen droog. In het oosten pas halverwege de avond. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een normale spits. De files met de meeste vertraging staan op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de Ring van Amsterdam 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Raasdorp en Beverwijk staat 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht in de Wijkertunnel. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knoop Klaverpolder 5. A27 Utrecht richting Breda tussen knoop het Everding en Noorderloos 6.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 Sometimes, the fever in my bones won't break. I wanna make the same mistake sometimes. The brick beneath my feet is real. The hotel sheets are all I feel. Sometimes the lights can't keep the dark. I beg my enemies to stay. I love same Het is woensdag 29 juni om precies te zijn. En het is eh, net net iets over zessen. Dus dat betekent dat we gewoon weer twee uur lang de beste hits. Maar nu het niet te vergeten, ook de allerbeste nieuwtjes hebben. Want je luistert natuurlijk gewoon naar uh, eh, ZFM Beachmasters. Ja, ja, vorige week was ik er even tussenuit. Ik had eh, iets te druk. Maar natuurlijk nam onze enige echte koordraaier samen met mijn compagnon Quinten Brouweret van Mover. Daar ben ik wel weer blij mee. Kijk, zo heb je altijd nog collega's die bij je staan en die je gewoon helpen met je dingetjes. In ieder geval, ik ben er wel. Ik heb wel een ander nieuwtje wat best wel even belangrijk is. Voorlopig hebben we tot eind augustus op vrijdag geen uitzending meer. Even een eh, zomerstap voor de vrijdag Welcome to Your Weekend. Die is even afgelast. Dus tot eind augustus alleen eh, ah, woensdag tussen 6 en 8 uh, eh, zie je van Beachmasters. En eh, ik ga er proberen om elke week voor jullie bij te zijn. Maar ik moet ook nog even op vakantie, dat hoort erbij. Hè? Zomervakantie voor iedereen, voor mij niet dan. Maar ik moet wel even op vakantie, dat hoort erbij. hey, ehm, ik ga je niet langer laten wachten. Ik ben vandaag alleen, we gaan er gewoon twee uur lang gezelligheid van maken. En let's go zeg ik. David David uit, Zara Lawson. This one's for you, hier op van Beachmasters. Masters. hoorde je Zara Lawson en Dave Guetta met eh, This One's For You. De officiële EK-opening 2016. En even snel tussendoor. We hebben een eh, upcoming eh, evenement hier in Zandvoort deze week. Nee, nou, niet deze week, eigenlijk volgende week. En eh, ja, wie weet wil jij erbij zijn. Hey, we hebben eh, hier eh, natuurlijk Jumper al hier in Zandvoort zitten. En daar hebben we volgende week, vrijdag 8 juli, de kinderdisco. En dat is dan van 8 tot 15 jaar, maar het gaat wel in twee shifts. Dus ongeveer van 8, tot, van 8 tot 11 jaar, van 6 tot 8 uur s avonds. En dan hebben we daarna van 12 tot en met 15 jaar van 8 tot 11 uur s avonds. Dus eh, genoeg reden om eh, er naartoe te komen. En we hebben natuurlijk de gekste discolampen hangen. We gaan met z'n allen lekker dansen. Toffe muziek. Eh, natuurlijk niet te vergeten springen. Leuke DJ's. En we hebben ook nog wat rookmachines hangen daar. Dus het wordt wel gewoon één groot gezellig feestje. wil jij er nou bij zijn? Je kan je kaart halen via bij de Jump XL Gewoon uh, in Parks in Zandvoort kan je ze halen. Voorverkoop zijn ze 10 euro en aan de deur op het dag zelf zijn ze 12,50. Hey, woon jij nou in het dorp en wil je ook nog wat kaarten hebben? Je kan ze natuurlijk ook bij de Bruna halen, want daar zijn ze ook gewoon te koop vanaf morgen. Dus vanaf morgen bij de Bruna of bij Jump XL. En eh. nou, dan weet je gelijk eh, waarom het daar zit. Hey, en we hebben ook nog een leuke actie ervoor. laat jij even op onze Facebookpagina weten... Ehm, waarom jij zo graag hier naartoe zou willen. Want wij verloten namelijk twee gratis kaarten. Dus eh, even je gegevens en waarom je zo graag naar de, onze Flying Disco wil... bij Jump XL te Zandvoort. En dan eh, wie weet win jij die twee kaarten wel voor eh, volgende week vrijdag 8 juli. En dit eh, evenement wordt mede mogelijk gemaakt door uh, Future Sound of the Netherlands.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 Ik weet wel hoe ik wegga. Beloof ik ze ga niet getreurd. Abu is safe, geen stress, onbelt of goed. Locatie aan taxi, stop voor de deur. Je wil vertrekken, zij laat mij niet los. Nu doet ze toch voor de deur en de string en haar in de knot.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 Hey, hoi, hoi, hey, hoi, hoi, hey, hoi. Even over half zeven. Dat betekent dat ik weer een, eh, ja, een eh, zo'n kleine weerberichtje klaar heb staan. En eh, ja, over het weer gesproken. Het is nu weer zo somber buiten en dan is het weer warm en dan is het weer koud... en dan sneeuwt het weer en dan hagelt het weer... en dan komen er weer golfballen uit de lucht ergens in Brabant. Nou, je wilt het toch niet weten. Maar eh, ik heb hier gewoon voor eh, dit land. Voor Nederland heb ik wel wat leuks te vertellen, tenminste wat leuks. Vanavond in de westelijke helft regen, vannacht ook in het oosten. Het wordt vannacht een graad of 14. Vooral aan zee gaat het stevig waaien... Morgen blijft het een lange tijd bewolkt en regenachtig. Vrijdag zijn er droge perioden met een beetje zon. Morgen en vrijdag wordt het rond de 19 graden. Het belooft niet veel goeds, maar we moeten ermee doen. En ik heb momenteel 21 vertragingen met een totaal van 82,9 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, de Nieuwe Meer Ring Amsterdam. 22 minuten vertraging tussen Amstel Business Park en Brugge over het Nieuwe Meer. En dan op de A10 de Nieuwe Meer Ring Amsterdam 9 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht Amsterdam 6 minuten vertraging tussen knooppunt Amstel en de Utrechtse brug. Op de A2 Luik Maastricht 7 minuten vertraging tussen Gronsveld en de aansluiting bij de, met de A2 bij afrit Europaplein. Op de A208 Haarlem-Velsen 13 minuten vertraging tussen Sampert Noord en Amuiden. Tunnel is er afgesloten, dus uh, rij om. Op de A22 Beverwijk-Velsen 7 minuten vertraging tussen Velsen-tunnel en Velsen. Op de A27 Utrecht-Breda, 25 minuten vertraging tussen Lexmond en Industrieterrein Avelingen. En dan op de A5 Hoofddorp-Haarlem, 35 minuten vertraging tussen knooppunt Raasdorp en Westpoort. En dan op de A9 Amstelveen-Alkmaar, 46 minuten vertraging tussen Badhoevedorp en Brug over het Zijkanaal C. En dan op de N200 Amsterdam-Haarlem, 5 minuten vertraging tussen Halfweg en Halfweg. En op de N202 Amsterdam-Amuiden 11 minuten vertraging tussen Spaarnwoude en aansluiting bij de A22 met afrit Amuiden. En dan heb ik er nog één, nog twee in de buurt staan. En dat is op de, A, of de N205 Zwanenburg-Heemstede. 14 minuten vertraagd tussen Haarlem-Zuid en Heemstede. En tot slot op de N232 Amstelveen-Haarlem. 10 minuten vertraging tussen industrietrein De Lieden en aansluiting met de A205 afrit Haarlem. Moet jij nou richting Zandvoort of rij ergens in de buurt van Rotterdam? Trap je al in op de A15 Ridderkerk. Hectometerpaal 71.9 staan ze te flitsen. En op de A200 Spaardam, gemeente Haarlemmerlieden tussen Zandvoort en Amsterdam... bij hectometerpaal 8.4. We gaan snel verder. Drake. Rundance Dance featuring Kyla Wiskite. Dit is Run Dance.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 Zit al een half uurtje op. Aanstaande vrijdag geen ZFM Beachmasters. Pas weer eind augustus, maar gewoon de woensdag gaan gewoon lekker door. I need a one dance, got a Hennessy in my head One more time but I go.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 Tweede uur natuurlijk eh, alle evenementen van eh, Zandvoort en Bloemendaal voor het aankomende weekend. En volgende week verklappen we ook alvast wat. Hey, heb jij een verzoeknummertje? Stuur het even door via de Facebook ZFM Beachmasters. Maar ook via de app.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 Marco. Into the Sunset. ZFM Beachmasters. ZFM Zandvoort. Mijn naam is Jonas Parson. Twee uur lang de beste hits. Oh, we don't have much. Pocket full of holes, ain't got no luck. in every town we've been before. Stealing from the rich, but giving more. Oh. Love is on a run till we get caught. Making a getaway with everything we stole. Pistol on the draw, let's start to show. Oh, oh, oh, oh. altijd weer ZFM. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent zeer bij mij. Dit is toedaai. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent zeer bij mij. Dit is toe uitstraling van je hebt geen man nodig. Als jij langsloopt is een wanhoop en mandem. Als jij uitgaat trek je vaak aan die handrem. Dat is aantrekkelijk, ik heb nog één opmerking. Je hoeft niet zo te doen, want ik ben ook dit. Ik zie dat je trots op mij hoog ligt. Ik kom met je wassen, ik kom met je dansen. Je moet me zeggen als je Ik voel geen problemen, schat. Ben niet moeilijk, zo simpel als mijn is. Ik zit met jou in de car, geen zenuwschap. Schrijven brengen geluk, ik breek alleen wat glas. Ik breek jouw hart niet van zit. Jouw gedachten archief, totdat je mij een kans geeft. Hier is de kust veilig, zet je lippen op de mijne, zijn je kust veilig. Mond op mond, die rollers in de buurt. Ik zoek geen probleem problemen die vervelend zijn me kennen, dan weet je wat je praat. Ga niet mee met wat de rest zegt. Je beoordeelt mij al wat ik dress. En als het lijkt dat ik boos kijk, heb ik geen lenzen. Dus als ik niet als eerst goed, baby, groet mij. Want dan heb ik je echt niet gezien. Zet je eer opzij als je Louis back. Please, baby, doe niet gek. Ah, ah. Niemand kan komen naar begonnen bij de bodem en nu klimmen we naar boven. Problemen in verleden, maar dat boek wil ik niet closen. Meisje, geloof me. Misschien ben ik wel ontrouw, maar onthoud dat ik soms wou. Dat je in negatieve dagen wat op mij bouwt. Ik op jou, jij op mij. Allebei ten alle tijd, het maakt niet uit. Problemen, schat, ik praat het uit. Ik zoek geen problemen, niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden. wil ik stijgen naar op otre, ja dat weet je. Ja, ik gooi die takjes als ik drink en ik eet je. 1, 2, 3, 4 tequila's, drink een beetje. Doe altijd, wat je blijft bij mij. Maar denk niet aan domme dingen, want daar is verleden tijd. En ik ga niet voor je liggen, ik ben de vies maar kijk. Ik ben niet met die dingen van je vriendinnen op zijn. Onze karakters kunnen botsen zonder schade, want kus je maar dichterbij, we op je lip buiten. Mond op mond, geen reclamespot. Sorry dat ik gisteravond nog met een paar dames stond. Oh. Oh. Ik zoek geen problemen, niet vervelen zijn. zeg je eerlijk, die vis hij pakte me gewoon. Poenies hier en daar. Ja, ik vond het ook wel leuk, man. Ik zeg je eerlijk. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. sex. I'm sorry, can I sit down? East Coast, Chris Cross Amsterdam met Sex... en de je Jonah Fraser. Doer met Futuring Broederliefde. Nog een kleine zes minuten. En dan gaan we gewoon weer lekker naar het nieuws. Maar nu eerst.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 Die gaan we zo spelen tot aan het nieuws. En die ligt in handen van Dua Lipa. En het is Dua Lipa, Hotter Than Hell. Tot aan het nieuws. En we zijn weer bij jullie terug na het reclame. Het nieuws.